geleden brak ze in België door een optreden aan een concerttour af... nadat ze door het publiek was weggehoond omdat ze stom dronk op het podium stond. Winehouse kampt met drank- en drugsproblemen. Of haar dood daarmee te maken heeft is nog niet duidelijk. Amy Winehouse was 27. In een ziekenhuis in Weert is zanger en tekstschrijver Johnny Hoes overleden. Hij schreef meer dan 5000 meezingers en levensliederen en werd de koning van de smartlab genoemd. In 1961 had hij zijn grootste hit met Och was ik maar bij moeder thuis gebleven. Er werden 450.000 exemplaren van verkocht. Johnny Hoes, die ook platen produceerde van de zangeres zonder naam en Doe maar, is 94 jaar geworden. Een treinongeluk in China heeft dan zeker 32 mensen het leven gekost. Er zijn meer dan 100 gewonden. Een hoge snelheidstrein ontspoorde op een brug door een botsing met een andere trein. Twee wagons vielen in een rivier. Volgens Chinese media was een van de treinen geraakt door bliksem, waardoor hij steeds langzamer ging rijden. Een andere hoge snelheidstrein botste er achterop. In Cairo zijn zeker 140 mensen gewond geraakt toen betogers met elkaar slaags raakten. Ongeveer duizend demonstranten waren naar het gebouw van het ministerie van Defensie getrokken. Daar wilden ze betogen voor snellere democratische hervormingen. Volgens ooggetuigen begonnen tegendemonstranten met stenen en brandbommen te gooien.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 106.9 ZFM. NW Nightwalk, ZFM's dance shows. stressed out. the stars vibrate, vibrate. The music yourself vibrate, vibrate. just. Come together, we'll stay forever. Come together, hey, hey. I can feel you all at night. When you near me, it's alright. Come together, we'll stay forever. Come together, hey, hey. You don't leave me alone today. For to find a better way. Come together, we'll stay forever. Come together, hey, hey. Come to, come to, come. Come together, we'll stay forever.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 Volgens de Noorse politie heeft de man van 32 toegegeven dat hij heeft geschoten op het eiland bij Oslo, waar gisteren zeker 85 doden vielen. Over een motief is nog niets gemeld, maar bekend is dat de verdachte extreemrechtse sympathieën had. Volgens een advocaat vindt hij het gruwelijk wat er gebeurd is, maar was het in zijn ogen wel nodig. Hij is bereid om maandag aan de rechter uit te leggen waarom hij tot zijn daad kwam, zei de advocaat. Breivik wordt ook verdacht van aanslag met een autobom eerder gistermiddag op een regeringsgebouw in Oslo. Daarbij kwamen zeker zeven mensen om het leven. De Britse zangeres...